Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de ziekenhuizen wordt het drukker met coronapatiënten. Het is vooral te merken in de Bijbelbelt, waar veel mensen vanwege hun geloof geen coronaprikken halen. Het ziekenhuis in Ede kan de drukte niet meer aan, zegt deze arts tegen Omroep Gelderland. In eerste instantie konden we de covid-patiënten nog in ons eigen ziekenhuis kwijt. Eh, maar in de afgelopen periode zien we eigenlijk weer dat we patiënten binnen de regio moeten gaan uitplaatsen. Eh, waarbij we de afgelopen dagen ook weer echt tegen onze limieten aan zijn gaan lopen. Ehm, en ook de patiënten binnen de regio niet kwijt konden. Omdat de omliggende ziekenhuizen ook eh, capaciteitsproblemen beginnen te krijgen. Soms komt het dan ook voor dat een patiënt een nacht op de eerste hulp blijft liggen omdat er geen plek is. Ook in het ziekenhuis van Tiel is het druk. De ziekenhuizen doen daarom een oproep om coronapatiënten weer over het land te verdelen. Gletsjers in Afrika zijn over 20 jaar helemaal gesmolten als er geen actie komt, zegt de VN in een rapport. Gletsjers, zoals op de Kilimanjaro, zijn belangrijk voor waterstromen naar miljoenen mensen in de buurt. Als ze smelten leidt dat tot extreme hitte en lange droogte. Regeringen zouden miljarden moeten investeren om daar iets aan te doen. In Ecuador hebben mensen zoveel last van drugscriminaliteit dat de president een noodtoestand heeft afgekondigd. Dat wil zeggen dat het leger en de politie extra de straat op gaan. De laatste tijd zijn er steeds meer moorden, diefstallen en overvallen die met drugs te maken hebben. Natuurpark De Hoge Veluwe gaat moeflons evacueren om ze te beschermen tegen de wolf die sinds afgelopen zomer door het gebied sluipt. De afgelopen weken zijn er tientallen van die wilde schapen doodgevonden. En de wolfin blijft jagen op de dieren. Zodra een oplossing voor de wolf is, eh, willen we die mouflons weer terug hebben. En eh, kijk, die wolf hier in het park heeft ook niet eeuwig leven. Dan dat zou een mooi moment zijn om die mouflons weer terug te plaatsen. Vangen zou een optie kunnen zijn, schieten zou ook een optie kunnen zijn. Wij willen van die wolf af. En hoe maakt ons niet zoveel uit, maar we willen gewoon van die wolf af. De mouflons zijn achter een hek geplaatst waar de wolvin niet in kan komen. Een deel van de kudde verhuist naar het buitenland. Het weer nog bewolkt met regen en motregen, maar ook best warm, 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en morgen ook erg zacht met 18 of 19 graden.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 Dat zei premier Morawiecki in het Europees Parlement. Daar verdedigde hij de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof... dat nationaal recht boven Europees recht gaat. Als er niets gebeurt zijn de drie gletsjers in Afrika over 20 jaar gesmolten. Dat staat in een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Dat smelten leidt volgens de deskundigen tot overstromingen, extreme hitte en uiteindelijk lange periodes van droogte. Nationaal Park De Hoge Veluwe evacueert moeflons vanwege de komst van de wolf. Moeflons zijn prooi voor wolven. Boswachters hebben de afgelopen tijd al tientallen kadavers gevonden. En het weer, bewolkt en motregen, later droog, in het zuidwesten wat zon en het wordt 15 tot 20 graden. toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.